die meespelen met de volledige winnende postcode... inclusief de juiste bijbehorende twee letters. En die twee letters worden vanavond bekendgemaakt. Alle overige deelnemers in het dorp winnen samen de andere helft. Iedereen in het dorp heeft dezelfde vier postcodecijfers. Het is niet bekend hoe de miljoenen verdeeld worden onder de deelnemers. werknemers. In de grote steden hebben de hulpdiensten hun handen vol gehad aan nieuwjaarsincidenten. Op verschillende plaatsen is tijdens de nieuwjaarsnacht de ME ingezet om politieagenten en brandweerlieden te beschermen tegen raddraaiers. In Gouda werd de brandweer bekogeld met vuurwerk en flessen tijdens het blussen van een brand. En dat gebeurde ook in Schiedam. In Waardenburg in Gelderland trad de mobiele eenheid op tegen een groep die zich tegen agenten keerde. En ook in de stad Groningen werden brandweerlieden bekogeld met stenen, vuurwerk en glas. Van hulp Hulpverleners blijf je af, zei burgemeester Vreeman bij RTV Noord. Dit soort gedrag moet je stevig aanpakken. In Nijmegen woedt een uitslaande brand in een oud schoolgebouw... waar nu studentenwoningen in zijn gevestigd. De brandweer is met acht wagens en 40 man personeel ter plekke. De 35 bewoners van het pand, studenten en anti-kraakwachten... konden aanvankelijk terecht in een naburige gymzaal... en worden inmiddels opgevangen in een wijkcentrum. Niemand raakte gewond. De brand is ontstaan aan de zijkant van het pand. Al snel sloegen de vlammen uit het dak. Inmiddels is het dak van het pand deels ingestort. De oorzaak van de brand is onbekend. Het weer droog en geregeld zon. Het is 7 tot 9 graden. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen en aan zee gaat het hard waaien. En morgenmiddag schijnt de zon af en toe. En de rest van de week blijft het wisselvallig en wordt het zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles.